Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kopen van een huis moet eerlijker worden. Het kabinet wil dat makelaars achteraf openheid geven over de biedingen... zodat je kan zien wat anderen hebben geboden op het huis dat jij wilde kopen. Nu is het allemaal niet transparant, zegt het kabinet... en sluiten makelaars vaak in het geheim deeltjes met vriendjes. Ook wordt het misschien verplicht om te bieden met voorbehoud van financiering. Dat betekent dat iemand met een grote zak geld niet meer kans heeft op een huis dan iemand die eerst langs de bank moet. Reisorganisaties krijgen veel vragen over skivakanties in Oostenrijk. Het land heeft de 2G-regel ingevoerd. Men krijgt alleen nog een QR-code als je gevaccineerd of genezen bent. Voor een hotel, après hut of skilift is een negatieve test dus niet meer genoeg. Maar zelfs met een prik kan je tegen een probleem aanlopen, vertelt onze correspondent. Daar komt ook nog eens bij dat de overheid hier heeft gezegd dat het Janssen-vaccin, eh, waarmee je dus één keer gevaccineerd wordt, ja, vanaf 1 januari of 3 januari niet meer genoeg is. En dat je dus minstens ook een booster daarvoor moet hebben. Anders is dat ook niet genoeg om hier te kunnen skiën. En die booster zit er voorlopig niet in. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een enorme berg aan coronaspullen afgekeurd. Veel meer dan tot nu toe bekend was. Volgens de Volkskrant waren 308 miljoen mondkapjes, brillen, schorten, jassen en handschoenen niet oké. Van veel van die spullen was de kwaliteit niet goed. Kosten naar schatting meer dan 300 miljoen euro. Vier astronauten die de afgelopen tijd in het internationale ruimtestation ISS zaten... zijn terug op aarde. Ze landen met een splashdown in de Golf van Mexico. Stroke separation main shoot deploy. Splashdown confirmed. Een apart detail, de astronauten hadden luiers om, want tijdens hun terugreis werkte de wc in de capsule niet. Het weer hier en daar kan wat mist hangen, maar die lost in de loop van de ochtend op. Het westen blijft vandaag grijs, met soms een spatje regen. Het oosten ziet wat meer zon en het wordt een graad of 11. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Het is zo'n handjevol files op dit moment. Met vertraging op de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. Daar heb je een kwartier extra reistijd. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar ben je een kleine 10 minuten langer onderweg tussen Nieuwe Niedorp en Waarland. En op de A200 van Amsterdam naar Zandvoort staat het vast tussen knooppunt Rottepolderplein en de aansluiting met de N208.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Dijksma van Utrecht roept het Rijk op om meer geld vrij te maken voor de klimaataanpak in steden. Tot nu toe is er tot 2024 72 miljoen euro voor uitgetrokken, maar Dijksma zegt op de top in Glasgow dat er ruim anderhalf miljard nodig is kabinet heeft voorstellen gedaan om bieden op koophuizen eerlijker en transparanter te maken. Zo moet er een overzicht komen waar kopers kunnen zien wat anderen hebben geboden op een huis. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag aan een staatsbezoek aan Noorwegen. De komende drie dagen gaat het onder meer over klimaatverandering en internationale samenwerking. Het weer in de westelijke helft van het land bewolkt, in het zuidoosten zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 11. better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurt. just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together.